9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het slechte weer heeft tot flinke overlast geleid voor het verkeer. Op het hoogtepunt rond half zes stond er ruim 300 kilometer file. Het KNMI had code oranje afgegeven voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland vanwege zware onweersbuien. Maar later trok het KNMI die waarschuwing weer in. In België heeft het noodweer een vrouw het leven gekost. In een bos in de buurt van Aalst kwam ze onder een boom terecht. Vakbond FNV gaat een referendum houden onder bijna 3 miljoen leden van pensioenfonds ABP. Zo open ze het loonakkoord dat drie andere bonden sloten met de overheid te blokkeren. Die bonden maakten vandaag bekend dat de meerderheid van hun leden het eens is met het loonakkoord. In het akkoord staat onder meer dat werknemers in de publieke sector dit en volgend jaar een loonstijging krijgen van in totaal ruim 5 Bovendien krijgen ze een eenmalige uitkering van 500 euro. De Angolese Clausio van 13 en zijn zus Marcia van 18 mogen samen met hun moeder in Nederland blijven. Ze krijgen alsnog een verblijfsvergunning, bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De vader mag niet blijven. Hij zat tijdens de burgeroorlog in Angola in het leger en kreeg daarom de status van mogelijke oorlogsmisdadiger. Het gezin is al 15 jaar in Nederland en was vorige week overgebracht naar het detentiecentrum in Zeist om te worden uitgezet. Er komt geen autorij volgend jaar, dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Ondanks het succes van vorig jaar hebben zich te weinig automerken ingeschreven, zeggen de organisatoren. In 2013 ging de autobeurs ook al niet door, omdat er niet genoeg belangstelling was bij de automerken. In 2011 was er wel een autorij, maar die was vanwege de economische crisis vrij sober. Of er na 2017 nog wel een autorij zal worden georganiseerd, is niet bekend. Het weer, er trekken enkele stevige buien over het land, maar later vanavond is het weer droog. Morgen is er af en toe zon en vallen er nog een paar buien. In de middag wordt het 17 tot 20 graden.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 Ja, twee uur filmmuziek. Dat is natuurlijk prachtig. Waar heb je dat nog? Radio 6 heeft het niet eens meer. Dus op CFN heb je nog filmmuziek. Dus genieten van. zou ik zeggen. Wat gaan we doen? Het eerste uur natuurlijk eh, twee leuke reclameliedjes. En eh, heel veel filmmuziek. De films die op het eerste uur op de rol staan... dat is altijd veel popmuziek natuurlijk. Fear and Loading in Las Vegas. Forrest Gump. Sweet Home Alabama. Maar we beginnen natuurlijk met dat prachtige muziekje... wat... Eh, eh, uit de tv-serie True Detective is. De, eh, eh, even kijken, True Detective, daar komt hij. Geniet er maar. nummer gezongen door de Handsome Family... Eh, bestaande uit eh, Brett en Rennie Sparks. Eh, en het verhaal ging natuurlijk over de detectives Ruskell en Martin Hart... die tijdens een 17 jaar durende klopjacht naar de dader van een bizarre moord in Louisiana. Nou, als je dit soort muziek hoort, dan, nou, je, ziet die, die, die, je ziet ze met die auto door het landschap daar rijden. Prachtig toch? Eh, misschien heb je dat ook wel eens als je naar de, reclamesingeltjes reclames zit te kijken. reclameblokjes op NPO. Dan komt er wel eens iets voorbij wat de moeite waard is. Eh, of een reclamefilmpje. Onder andere bij Vodafone eh, is een leuk filmpje. met een Italiaanse zanger. Uh, de Italiaanse zanger heeft een prachtige naam. Luciano Taoli. En die zingt Al Aldila. Dat, dat, nummer is vroeger ooit gezongen door de, onze zingende Woutreus Willy, Willy Alberti natuurlijk. Prachtig nummer. Vodafone reclamefilmpje. De moeite waard. non credevo possibile si potessero dire queste parole. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu, al di là ci sei tu. tanto per me, al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita al di là lo sei tu, al di là, ci sei tu per me.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 Onder andere met dit nummer. Ja, het nummer is eigenlijk bekend geworden door een andere Italiaan... Emilio Periscoli. En die zong het in een film, Rome Adventure. Dus eigenlijk toch wel een link met film. Een ander leuk spotje is... Ja, dat heeft te maken met een spotje van Heineken. Pak de zomer heet dat. Eh, nou, vandaag zou je dat niet zeggen. Alhoewel, het was een aardig warme temperatuur. En als je van regen houdt, dan kwam je goed je trekken. Maar de meeste mensen hebben dan liever met warm weer een biertje. Onder andere van Heineken. En dat wordt gezongen door uh, eh, eh, Ron Day, een Nederlandse formatie. Mooi nummer. Look at the stars walk past the trees. They're moving around you. Gaze at the field, taste out. band. Glacht 2014 opgericht. Eh, en een band die het in 2015 helemaal gaat maken. Het geluid van 2015 werd dus wel betiteld op eh, FM3 door Giel Belen. Mooi muziekje, gebruikt door Heineken. Ja, zulke jongens weten altijd pakkende muziek onder hun reclameboodschappen te zetten. En is deze keer ook weer goed gelukt met deze, dit nummer van Rondé. Zijn we toen de eerste film Fear and Loathing in Las Vegas. Een film uit 1998. Ik vertel zoiets over aan. Er zit heel veel pop in. En ik heb de laatste weken steeds White Rabbit gedraaid van Jefferson Airplane. Steeds een andere uitvoering. Maar dit is Jefferson Airplane zelf. Dit komt echt uit de film. Dus zit af en toe nog een stukje filmtekst tussen. Oh god. Did you eat all this acid? That's right. Music! You better pray to God there's some authorities in that bag. Otherwise, you're in bad fucking trouble. Music, man. Put that tape on. What tape? Jefferson Airplane, White Rabbit. You want me to uh, throw this thing into the tub when uh, White Rabbit peaks? Is that it? Oh, I was beginning to think I was going to have to go outside and get one of goddamn maids to do it. No, man. I'll do it. Shit. What are friends for? You ready? Close your eyes. Yeah, good boy. een cultfilm. En het verhaal is als volgt. Journalist Raoul Duke, in de verfilming gespeeld door Johnny Depp... en zijn advocaat Dr. Gonzo, in de verfilming gespeeld door Benito del Toro... rijden naar Las Vegas om er een motocrosswedstrijd te bekijken. Raoul moet een verslag over de race schrijven, wat maar niet wil lukken... omdat hij en zijn advocaat telkens in de meest vreemde en trippende gebeurtenissen belanden. Ze reizen in een rode cabriolet die volgestouwd zit met drank en drugs. Ze beleven een hallucinante trip naar het hart van de American Dream. Eh, Duke noemt dit gebeuren een opdracht. Voor Dr. Gonzo is de missie om zijn cliënt voor zelfverwoesting te behoeden. Er zit heel veel popmuziek in eh, deze film. Ik heb er maar een paar nummertjes uitgezocht. Uh, en deze is ook heel mooi. Buffalo Springs. We're all wired into a survival trip now. No more of the speed that fueled the system. That was the fatal flaw in Tim Leary's trip. He crashed around America selling consciousness expansion. without ever giving a thought to the grim meat hook realities that were lying in wait for all those people who took him seriously. All those pathetically eager acid freaks who thought they could buy peace and understanding for three bucks a hit. But their loss and failure is ours too. What Leary took down with him was the central illusion of a whole lifestyle that he helped create. A generation of permanent cripples, failed seekers, who never understood the essential old mystic fallacy of the acid culture. The desperate assumption that somebody, or at least some force, is tending the light at the end of the tunnel. Ja, misschien komt dit nummer hier nogal bekend voor. Want eh, ik dacht dat het in de 70 jaren gebruikt werd. Uh, S'avonds laat bij Radio Veronica. Ik dacht door Tineke de Nooi. Die eindigt altijd haar programma zo rond 11 uur met het nummer van Buffalo Springfield. Expecting to Fly. Vandaar. Fear and Loading in Las Vegas. Dat is de film waaruit deze eh, songs komen. Het is gebaseerd op een boek van Hunter S. Thompson. Een boek uit 1971. En het werd in 1998 verfilmd onder regie van Terry Gilliam. Die ken je vast wel. Eh, onder andere van eh, eh, die Engelse club. dus even kijken wat nog meer in die film zit. Wat de moeite waard is. Ze ah, zijn allemaal de moeite waard. Maar dit is wat ouder. En dat vind ik ook wel mooi. Want het gaat een beetje meer naar de... Perry Como, Magic Moments, die kennen we allemaal toch? If the pigs were gathering in Vegas, I felt the drug culture should be represented as well. And there was a certain bent appeal in the notion of running a savage burn on one Las Vegas hotel and then just wheeling across town and checking into another. Me and a thousand ranking cops from all over America. Why not? Move confidently into their midst. never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back. I tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic. Oh. the time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic. Perry Como, Magic Moments. Wat was jouw Magic Moment vandaag? Denk daar maar eens over na. Misschien kan je het zo noemen natuurlijk. En eh, dan is het de hoogste tijd voor een andere film...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 Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, for some oh, Eh, is de titel van een boek van Winston eh, Groom uit 1985. Eh, een, een, film die in 1994 gemaakt is, geregisseerd door Robert Zemeckis. De film haalde 13 Oscar-nominaties binnen, waarvan hij de 6 won. Onder andere voor de beste film, beste regisseur, beste acteur. In de race voor de beste film versloeg de film daarbij enkele favorieten als Pulp Fiction, The Shawshank Redemption. Financieel was de film met een opbrengst van 677 miljoen dollar ook een enorm succes. De film gaat over Forrest Gump, een man met een laag IQ en een sukkelig gedrag. Zijn leven wordt gevolgd vanaf zijn jeugd in Alabama in de jaren 50 tot in de jaren 80. Hij haalt succes na succes en maakt historische gebeurtenissen van dichtbij mee zonder te beseffen. Zo geeft hij de jonge Elvis Presley inspiratie voor zijn dankstijl. John Lennon voor een lied Imagine is hij eh, in de Vietnamoorlog aanwezig... en bij protesten tegen diezelfde oorlog. Kortom, een aardig film met heel veel mooie popmuziek... om het tijdsbeeld te eh, schetsen. En de vorige was van Burt Bacharach, maar dat is deze ook. Dit zit trouwens ook nog in een western. Raindrops keep falling on my head. B.J. Thomas. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head things. Well, not for me, cause nummer nu uit de soundtrack Forrest Gump. Maar het zat natuurlijk ook in de soundtrack Cassidy in de Sundance kit. En ja, dan herinner je natuurlijk altijd die beelden. Dat eh, Paul Newman op een fietsje rijdt met zijn vriendinnetje op het stuur. En dan wordt dat nummertje Raindrops door B.J. Thomas gezongen. Ja, dat is mooi. En dat vergeet je niet meer als je dat een keer gezien hebt. En dat nummer zit dan voor altijd in je herinnering. Eh, wat ook in deze film zit, Forrest Gump, is Sweet Home Alabama. Leonard Skinner. One, two. three. Turn it up. Sweet Home Alabama, Leonard Skinner. Ja, dit was eigenlijk het popdeel. Meer popmuziek heb ik niet kunnen vinden voor deze avond. En als Leonard Skinner over Sweet Home Alabama eh, zingt... dan is er ook een film die zo heet, Sweet Home Alabama. Daarvan is de muziek gecomponeerd door George Fenton. En daar doe ik twee nummertjes uit, Noord-Zuid. de zuidelijke staten van de Verenigde Staten zijn er al wat lieden die het leuk vinden om veldslagen uit eh, de burgeroorlog na te spelen. Uit de Blue and the Grey. En eh, ja, je kon het een beetje aan het begin tune horen. Dat was hier ook het geval. Begeleidingsmuziek van een veldslag. Eh, de Family Carmichael, dat draait het om in Sweet Home Alabama. En dat is ook een mooi nummer. Gecomponeerd door George Fenton. Good evening, gentlemen. Die bewaren we even voor straks. De Carmichael staan hier. is het eigenlijk alweer de hoogste tijd voor het western kwartiertje. En eh, het is me weer gelukt om uit de krochten van de spaghetti westerns enkele films tevoorschijn te trekken. En dat zijn vandaag films The Bounty Killer. Eh, de muziek is gecomponeerd door Stelvio Cipriani. En daar beginnen we mee, The Bounty Killer, Titoli. Bounty Killer film 1965... Eh, als Willy eh, Durguns, een nieuweling uit het oosten, aankomt in het Wilde Westen... wordt hij gelijk bijna doodgeschoten. Hij krijgt de keuze om snel geld te maken als premiejager... of een mooi rustig leven te gaan leiden met de mooie barzangeres Carol Ridgway. Ja, mooie muziek. Stelvio Cipriani. Eh, echt van die Italiaanse westenmuziek. Grote klasse. Er nog eentje. Eh, van eh, Stelvio Cipriani. Dit is het laatste nummertje uit de Bounty Killer. De Bounty Killer Sequence 3 Shake staat erbij. Eh, mooi nummer, 1966 uitgebracht is de LP. een heel andere film. The Outlaw Jossie Wales. Film 1976. Geregisseerd door Clint Eastwood. Eh, daar is muziek van gecomponeerd door Jerry Fielding. Uh, daar draai ik een paar nummers uit. Titelmuziek. De mooie klanken van de Outlaw Josie Wales. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alcon Beuving en we hebben weer heel veel filmmuziek gedraaid. Eh, de laatste paar nummers waren uit western zoals het doen gebruikelijk is. Daarvoor heel veel popmuziek en daar zijn we toe in de tweede uur wat, wat meer eh, ja, rustige muziek, jazz, klassiek, alles door elkaar natuurlijk daar. Dat kan allemaal bij een filmprogramma. Maar ik ga eruit met een prachtig eh, nummertje. En dat is uit de film eh, Sugar Punch. Ik heb het al voor 14 jaar geleden gedraaid, Maar ik kreeg echt toch nog te horen of ik het een keer wilde draaien. Carla eh, Gugino en Oscar Isaac. En als je het filmpje wil bekijken. Het staat op YouTube. En The Love is the Drug. Carla Gugino en Oscar Isaac. Kijken, Wat is de moeite waard. Laatste nummer tot aan de klok van 10. Ik zie je graag terug naar de klok van 10. met dan heb ik een, echt een film, The Guard. Een hele bijzondere film met een hele bijzondere soundtrack. Wil ik het een en ander over vertellen en laten horen. Mystic River, film van Clint Eastwood. Eh, wat hebben we nog meer staan? Detachment, prachtige filmmuziek. Eh, Betty Blue, Enchanted. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. We gaan eruit met dit nummer, Love is the Drug. Geniet maar. Good evening, gentlemen. We've got a great night in store for you. I see a lot of new faces out there, as well as some familiar ones, so I'm not gonna yammer on too long. I want you all to sit back, enjoy the service, the, scenery, but most of all, enjoy the show.